Marjan Koekoek met het NOS Journaal. De Rooms-Katholieke Kerk waarschuwde geestelijken al in het midden van de jaren 50 voor seksueel misbruik van kinderen. RTL Nieuws heeft een circulaire van de fraters van Tilburg. In 1954 schrijft de overste dat ontucht met kinderen meer voorkomt dan vroeger. Hij waarschuwt de fraters binnen zijn congregatie hun handen thuis te houden. Binnen de katholieke kerk heerste lange tijd een zwijgcultuur over misbruik op internaten. Maar de laatste jaren komen er vanuit de hele wereld steeds meer getuigenissen van slachtoffers. In Nederland doet de commissie Deetman onderzoek. Volgende maand wordt het eindrapport bekend. De parlementsverkiezingen in Egypte lijken zonder grote incidenten te verlopen. De Britse ambassadeur in Cairo spreekt van vreedzame en ordentelijke verkiezingen, ook al zijn er hier en daar problemen. Er stonden voor sommige stemlokalen zulke lange rijen dat niet iedereen op tijd kon stemmen. Daarom heeft het leger besloten dat alle stembureaus een paar uur langer open blijven. Op het Tahrirplein wordt nog wel gedemonstreerd, maar het is rustig. Naar verwachting zullen de islamitische partijen, waaronder de moslimbroederschap, een groot deel van de stemmen krijgen. Vandaag wordt behalve in Cairo ook in de havenstad Alexandrië en zeven provincies gestemd. In de andere 18 provincies gebeurt dat later. In Venezuela is de leider van een groot drugskartel opgepakt. Het is een Colombiaan van 39. Hij wordt verdacht van het verschepen van duizenden kilo's cocaïne naar de Verenigde Staten. Op zijn hoofd stond een prijs van bijna 4 miljoen euro. Zijn bende Paisas werkte samen met het Mexicaanse Zetas-kartel. De man is gisteravond opgepakt in de Venezolaanse stad Valencia. Zo hebben de presidenten van Venezuela en Colombia op een gezamenlijke persconferentie gezegd. Het weer vanavond en vannacht meest helder en het wordt een graad of 4. Morgenmiddag vanuit het westen bewolkt.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 Ik heb het nu over Mark Verstegen twee weken voor geleden voor het eerst hier bij Golden eh, CFM. En hij heeft gewoon de smaak te pakken, denk ik. Ik dacht, ik, ik, kan Jopie toch niet eens eentje laten zitten samen met zijn grote vriend. <laughs> dus ik denk van, nou, ik kom even door die mist heen. Ik neem een scherp mes mee. <laughs> Snijden. Ik door de mist heen en het is me gelukt. Ik ben hier op tijd gelukkig. Hartelijk welkom in ieder geval. Ja, dankjewel. Ik heb jou van tevoren onze players voor vanavond uh, gemaild. En jij, ja, het had eigenlijk een kleine opmerking. Eh, het is voor ons allemaal mellow yellow. Ik, eh, het kwam een beetje mellow yellow over. Ja, ik zag iets van een, een poppetje aan een touwtje. Ik denk van, hé, dat moet ik thuis nou eens eventjes gaan, gaan bekijken. Maar ik eh, ben nog eventjes heel erg benieuwd wat, er, wat we zo te horen gaan krijgen. Nou, we gaan in ieder geval gaan wij eh, nummers draaien uit 67. Wat wij eh, zojuist uh, draaiden, dat was ook uit, niet geheel toevallig, uit 67. Dat was een, eh, een, de grootste hit van de Tielman Brothers. En de grote man achter de Tillman Brothers, Andy Tielman, is vorige week overleden. En onder heel grote belangstelling begraven, met, door alle, begeleid door allerlei Nederlandse artiesten. Hij is uit, heel even kijken, volgens mij is hij ergens somewhere uit 36, sterker nog. Hij is uit 36. En hij is eigenlijk de, de eh, godvader van de Indo-rock in Nederland. Mm -hmm. Indo-rock, dat eh, was eh, een beetje geënt op de Shadows, muzikale muziek. Dus, En dan puur met gitaren. En dit is een, een grootste hit geweest en die werd dus bij gezongen. En niet geheel toevallig ook <laughs> is daar het uh, Volkslied uh, op gebaseerd. Ik hoorde hier inderdaad her en der een paar nootjes eh, <laughs> die toch bekend voorkwamen. <laughs> ergens wel, ja. ja. Goed, het was een Little Bird. niet eh, hun eigen nummer natuurlijk, maar eh, toch hebben ze het tot een grote hit gemaakt. En ehm, in wisselende bezettingen nou, traden ze daarna nog op. als, bijvoorbeeld Anne Timon en de T-Boom Brothers. En waar waren ze tot met 2008 eh, actief. En met name dan eh, binnen de gelederen van eh, de Indonesische vaderlanders. Goed, dat was dat dan. helaas is hij er niet meer. Ehm, we gaan volgende nummers gaan we door, Daan. In ieder geval de volgende drie. and Spoonful, Let's Forget. Rolling Stones, Let's Spend the Night Together. En David Garrick, A Certain Misunderstanding. Zullen we er vier doen, Joop? zie je ook goed. Ik zeg, Dan gaan we ook nog even door met eh, Sonny en Cher. Ja. Uh, Mark, herinnering? Nee, je was er nog niet eens van. Oh, oh natuurlijk was ik er. <laughs> ik woonde toen op de Hoge Weg. <laughs> Oh, Hotel drie of vier? Eh, eens even kijken, vijf zelfs. Vijf zelfs? <laughs> Oké. Hotel wel gelegen. Oké, daar woonden jullie toen? Dat waar wonen we tijdelijk eventjes voordat we naar de Lorenstraat gingen. Ja, oké, oké. Ja, eh, ik weet waar je moeder woont. Ik heb dus zelf ook een tijd gewoond in de Lorenstraat. Eh, maar je hebt dus in principe geen herinnering aan deze, deze muziek. Maar je kent het wel. Ik ken het wel, ja. Kijk, zoals eh, er staat bijvoorbeeld op nummertje 2 staat daar de Rolling Stones. En daar heb ik wel eens wat meer van gehoord. Toch wel. <laughs> Toch wel, ja, ik speel het. Probeer het zelf af en toe ook door wel eens te spelen. En Sonny and Cher met Little Man, dat is een, eh, een heel vrolijk leuk ja, Maar ook uh, eh, Certain Misunderstanding, dacht ik vroeger altijd dat het een zekere juffrouw on <laughs> understanding was. Maar dat is voor een woord misunderstanding. Ja, ja, ja, ja, ja. Kijk, op, later ga je naar Engelse les, hè. Dan, <laughs> later krijg je dat inderdaad. Goed, we gaan 4 eh, nummers draaien. Loving Spoon van Westville Catch, Rolling Stones, Let's Spend the Night Together, David Garrick, Uncertain Misunderstanding en Certain Cheer met Lillemin. Allemaal uit 67. for that too Well, there's 1,352 guitar pickers in Nashville And they can pick more notes than the number of ants on the Tennessee Ant Hill. Yeah, there's 1,352 guitar cases in Nashville And anyone that unpacks his guitar can play twice as better than I will Yes, I was just 13, you might say I was a musical proverbial knee-high when I heard a couple new sounding tunes on the tubes and they blasted me sky high And the record man said everyone is a Yellow Sun record from Nashville And up north here ain't nobody buys them And I said but I will And it was Nashville cats Play clean as country water Nashville 16,821 mothers from Nashville. All the friends play music and they ain't uptight if one of the kids will. Because it's custom made for any mother's son to be a guitar picker in Nashville. And I sure am glad I got a chance to say a word about the music and the mothers from Nashville. And Nashville cats play Queen's Country Water. Nashville Spend allemaal? Nou ja, we begonnen met uh, Loving Spoonful, Nashville Catch. Vervolgens, eh, het, ja, het kan niet anders, de Rolling Stones. Toen de tijd eh, natuurlijk een top of the bill groep. Samen Vervolgens... de Beatles, hè? Ja, uit, ja, ja, ja, maar die hebben later ook Don't you worry, baby. Don't you... en dan zijn natuurlijk de Beatles nog eerder begonnen dan de Stones. Goed, eh, er waren de Stones met Let's Spend Night Together. David Garrick met A Certain Misunderstanding en Sunny in Chair. En allemaal nummers eh, uit het jaar van uh, vanavond 67. Mark, Trox. Toen hadden we nog guldens. Dat weet ik. Je wil weer terug. En ik zal eerlijk zeggen, ik, ik, ik reken nog steeds om. Dan kan ik het vergelijken. Tegelijk heb je, maar daar word je vaak zo droevig van, hè? Ja, eigenlijk al. Ja, ja. Dat, moet je eigenlijk niet meer doen, maar... Maar goed, drugs. Het is voor mij, zeg je er wat? Het is voor mij een volkomen on, ontgonnen gebied. Meen je dat nou? Ja. En de Bee dan? Bee ja, die, die ken, ik wel een, beetje van. de eerste hits van ze, Spiks and Spikes, 67. Uit Australië. En het werd echt een tophit toen de tijd. En toen kwamen ook nog meer Australische groepen naar voren. En die, eh, die hebben grote hits gedraaid. Alhoewel, vaak niet een heleboel, maar een enkele. Misschien wel One Hit Wonders en dat soort zaken kwamen uit Australië vandaan. En dan de Who. Jij zegt, ja, het zegt me niks. De Who, de Who, de wie, De wie. <laughs> de <clears throat> hoe, dat is natuurlijk uh, ja, Townsend en zo, dat... Eh, ja, Gitaargeweld. Eh, ja, ja, ja, ja, ja, zeker. Ook hele mooie muziek. Ja, ja, ja. Ze hebben ook Tommy natuurlijk. ja. nou, we draaiden dus een, een beetje een, een van hun eerste nummers. En het was... ja, later is de, zijn de hoe de andere kant op gegaan. Iets harder. Maar dit is nog een heel vrolijk nummer van ze Happy Jack. Goed achter elkaar. Haya Hazel uit, van de Trucks. Spicks and Specs van Bee Gees. En Happy Jack van de Who. Don't seem so long ago. I knew ya. You were just a little kid then. Won't ask what happened to ya, Ha ha. Ha ha, Hazel. Great to see you back home. so long ago And um, yet You were just a little kid then Won't ask what happened to you Hazel Great to see you make good mm -hmm. Always knew that you would uh-huh. things. stop Jack on what is happening Ja, dat was de hoe. Wat een vrolijke muziek, hè? Ja, lekker, hè? Ja, goed, En ik zal je vertellen, dit is een, een, een live opgenomen nummer. en ik denk dat weinige mensen dit kennen, maar het, het, is ook, staat ook op andere albums van ze, Happy Jack van de hoe Heb jij iets met Franstalige muziek, Mark? Eh, ik kan me, kan iets herinneren van de poppies. Oh, ja, ja, ja. Dat ben je nog zo jong. ja, ja, ja, ja. Ehm, ja, nee, niet zo gek veel. Ik, nee, het, is, eh, het is nooit mijn favoriet geweest. Okay. Ik heb meestal op school iets van een 1 min min maar dat was voor de taal. Ja, maar wel een vier op het rapport. Hè? dat was zo netjes. Ja, ik was altijd aanwezig. Goed, wij hebben wel eens met de Golden GFM luisters weten dat uiteraard. Het kan niet anders. Ehm, eh, tijdens de Tour de France een, een heel uur met hele bekende, in Nederland bekende Franse muziek gaat. Uh, dat, was, leuk, best, leuk, best leuk om te doen. Ja, dat is, een keer wat anders. Ja. Maar er waren echt nummers die in die tijd gewoon hits waren. En de volgende die we gaan draaien is van Michel Polnareff. Ta, ta, ta is net zo een nummer dat in Nederland een zo hit is geweest. Nou, dan gaan we kijken naar eh, Donovan, There's a Mountain. Donovan, ehm, ja, een soort van eh, Bart zou ik het bijna noemen, maar dan niet met een T, maar met een D uiteraard. Ja, het is de, de, de, de tegenhanger, de, de Engelse eh, eh, tegenhanger van... Eh, Bob Dylan. Eh. ja, Robert Simon, Bob Dylan. Ja, inderdaad, klopt helemaal. Toen de tijd was het eigenlijk Engeland eerst, Amerika 2. En met, met, met name met Donovan en Bob Dylan was het Amerika 1. En Engeland kwam erachteraan met het antwoord. van hem hebben we meegenomen Desert Mountain. En, en Then The Move. Ja, dat is een, ja, een, band geweest met een heleboel hele bekende geworden artiesten. En uh, is een zo'n vreselijk mooi nummer. Dat hebben we voor u meegenomen. Laat ze me horen dan. mais then there's First there is a mountain, then there is no mountain, then there's Oh yeah! The caterpillar sheds his skin to find a butterfly within Caterpillar sheds his skin caterpillar shed his skin to find the butter luisteraars. En dat was een klein beetje mijn foutje. Mark eh, ontdekte dat. Ik heb eh, voor mij eh, op de monitor een playlist en ik had de cursor verkeerd staan en daarom noemde ik het verkeerde nummer op. Ik noemde op uh, Traffic Paper maar het was de move I Can Hear The Grass En dat is het laatste nummer wat u hoorde. Maar het was wel uit 1967. Dat sowieso, want <laughs> dat zijn ze allemaal, Mark. <laughs> ja, ja, ja. Goed, Engelse muziek. Sandy Shaw, Pepper on the String. Dat is een heel vrouwelijk nummertje. Ja, ik denk het wel. Daarna gaan we naar Nederland, naar Amsterdam, met de Outsiders, Wally Tax. Mensen in de Outsiders, Will Touch. En in dat jaar ging hij eh, ook afscheid nemen van de Outsiders. En dan startte hij eh, wat solo-projecten. En daar zijn toch wel wat aardige nummers uit voortgekomen. En dan gaan we inderdaad wel naar Peperson, maar dat is dan van Traffic. Ja, en eh, daar heb ik iets van al horen zeggen van iemand. Dat een Steve Winwood <laughs> zelfs nog minderjarig was toen hij daar ja, zong. Ja. ja, en niet alleen zong, hè? Nee, eh, maar hij zou, tegenwoordig zou het verboden zijn. Ja, dat mag je nog uitreden. Ja, dat kan je wel vergeten. <laughs> Eh, toen de tijd mocht gewoon ehm, <laughs> kinderen van arbeid. toen mocht het nog allemaal. Ja, dat was een goede oude tijd. Goed, Sandy Shaw. Outsiders in Traffic, achter elkaar dan. Thank you. just as I hope, just as I hope they would be. I said, touch, baby, I didn't mean to touch you, but I just touched your hand. Well, she looks so understanding, tried to look so recommending, and she held mine so tight. We didn't speak a word And I stayed right by her side That's how we spent the night I held her hand in mine Made me feel so fine And I Well, touch I just touched her hand I didn't think that you your little hand Yeah, you look at me I could see your eyes But just as I hope As I hope they would be your hand Well, you must understand I tried to look so at the man and I've been with her all night long Sharing a feeling that grew strong We found ourselves a love That couldn't possibly go wrong I still hold her the Sun. En daar speelde inderdaad uh, Steve Winwood in, die eh, al op 18-jarige leeftijd uit eh, een hele bekende Engelse groep stapte. We gaan door met... drie nummers, twee uit Engeland, één uit Nederland. Mark, Hollies? Ja, het is Engels. <coughs> Sorry. ja, Engelse grote bint hè. Dat, nou, dat, dat, ja. was de, de, de British eh, Invasion eigenlijk hè, in Amerika. Daar hebben ze het over, ja. Ja, en dat was de Hollies, waren de Beatles, die komen zo meteen ook. En er waren nog meer van die groepen. Dat, uh, daar stond Amerika versteld van volgens mij. Het is een andere invloed op een gegeven moment, van een andere manier van eh, ja, muziek maken, zeg maar. En, ja, Componeren. ja, een uh, eh, uitvoer, eh, misschien eh, een uh, ander gebruik van, van installatie. Het is, ja, de, de, ene vult de ander aan, hè, met ja. de ene, muzieksoort. En het pikken ze niet een beetje van elkaar? Het zal toch wel. Ja, toch? <laughs> Goed, Holly's on the carousel zo meteen. Daarna, ja, we hebben geen verder introductie nodig. Beatles. Beatles, Beatles. Oh, ja. <laughs> Penny Lane. Eh, van, het, eh, van het album met, eh, met, met het bekende... Uh, zebrapad, volgens mij. Ja, volgens mij ergens Penny Lane was dat ergens daar in de, in de buurt. Ja, ja, ja. ja. Met, met, waarvan met... men zei dus dat, dat er een van overleden was omdat hij aan de andere kant op liep. Ja. Strawberry Field staat er, uh, staat er ook op. Ja. Dan gaan we naar een groep die uh, tegenwoordig, eh, al, nou, tegenwoordig al jaren bekend is, Golden Earring. Alleen het nummer wat, wat ik heb meegenomen, dat stond toch uit de tijd dat ze Golden Earrings heten. Dat is een, ook een nummer wat ik dus absoluut niet ken. Zover ik me kan herinneren, dat, nee. Laten we dan maar gauw gaan luisteren dan. reageerde mij erop. Eh, Mark eh, onze sidekick van vanavond, <laughs> die vind ik zo'n raar woord, sidekick, die eh, gaf aan dat hij eh, het nummer van de Golden Earrings dat ik mee heb genomen, Together We Live, Together We Love, niet kende. Dus dat gaan we in ieder geval als afsluiter eh, draaien. Mark, hartelijk dank dat je aanwezig hebt willen zijn. Nou, graag gedaan. Ik vond het gezellig. Ja, erg leuk weer. over twee weken hebben we geen live uitzending. Dan is het uh, 5 december en dan heb ik andere dingen te doen. Uh, tenzij Silver Robbie zegt van nou ik wil het wel, dan merken we dat wel. we gaan eruit met Together We Live, Together We Love. En over eh, vier weken, 19 december, dan is eh, eh, Mick Boskamp hier met hele aparte muziek.